Levi van Eck met het NOS-journaal. Russische troepen zijn in het oosten van Oekraïne verdreven uit Kupiansk en Izum. Het verlies van de strategisch gelegen plaatsen is een klap voor Rusland... omdat ze belangrijke knooppunten zijn voor bevoorrading en bewapening. Er worden ook Oekraïense aanvallen gemeld in de zuidelijker gelegen provincie Donetsk... maar een duidelijk beeld van de strijd daar is er nog niet. Rusland zegt in een reactie dat het zijn troepen terugtrekt voor een hergroepering... Ook zou er versterking onderweg zijn. Waar die vandaan komt en hoe, groot, hoe goed ze getraind zijn is niet duidelijk. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen... voorlopig niet worden afgesloten van het energienet. De VNG zegt in Nieuwsuur dat er snel afspraken moeten komen... om te voorkomen dat mensen in de kou komen te zitten... Eerder waarschuwde netbeheerders al dat ze deze winter mogelijk massaal huishoudens moeten afsluiten vanwege de hoge energieprijzen. De uitvaart van de donderdag overleden Britse koningin Elisabeth is maandag over een week in Westminster Abbey in Londen. De plechtigheid begint om 12 uur Nederlandse tijd. Tal van staatshoofden en regeringsleiders zullen de plechtigheid bijwonen. Koning Charles bezoekt in de dagen voor de uitvaart Schotland, Noord-Ierland en Wales... Samen met Engeland vormen zij het Verenigd Koninkrijk. Een groot deel van de huisartsen wijst het integraal zorgakkoord van de hand. Dat blijkt uit een vertrouwelijke peiling onder 3000 huisartsen die in handen is van de NOS. In het zorgakkoord staan afspraken over de zorg voor de komende vier jaar. De huisartsen betwijfelen of ze meer tijd krijgen voor hun patiënten. Maandag is de landelijke ledenvergadering van de LHV. Dan valt het besluit over steun aan het integraal zorgakkoord. Het weer. Vannacht is het helder en ligt de temperatuur rond de 12 graden. De komende dag begint de dag op sommige plaatsen grijs.